Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De mentale gezondheid van middelbare scholieren is flink achteruit gegaan. Ze zijn angstiger en voelen zich vaker ongelukkig. Er is wel een verschil tussen jongens en meisjes. Dat zegt deze onderzoeker. We zien zeker bij de jongens op het voortgezet onderwijs... zien we ook een stijging in mentale problemen eigenlijk vanaf 2017. En bij hen zien we ook dat het tussen 21 en 22 niet is afgenomen. Dat gedragsproblemen zelfs nog wat zijn toegenomen. Dus het is niet zo dat het alleen speelt voor de meisjes... maar die percentages liggen bij meisjes wel een stuk hoger dan bij jongens. Meisjes voelen bijvoorbeeld meer druk op school. De onderzoekers denken dat de stijging van mentale problemen problemen door veel dingen kan komen... zoals corona, het klimaat en de oorlog in Oekraïne. Er komt een onderzoek naar de Franse agent die gisteren bij Parijs een jongen van 17 doodschoot. De agenten zeiden dat het uit pure nood gebeurde omdat hij op en af kwam rijden. Maar het verhaal lag toch iets anders, vertelt correspondent Frank Renaud. Daarna verschenen dus die videobeelden van omstanders. En dat verhaal van de politie bleek niet te kloppen. De agenten stonden namelijk naast de auto toen die wegreed. Dus er werd niet ingereden op de politie. En op de beelden zie je dat één agent zijn wapen gericht houdt op de chauffeur via de zijraam. En hij zou geroepen hebben, je krijgt een kogel in je hoofd. Veel Fransen zijn daar boos over. In de buurt van Parijs braken er rellen uit. Er werd met vuurwerk gegooid naar agenten auto's werden in brand gestoken. Negen mensen zijn opgepakt. En dikke kans dat je deze week al een stuk minder gokreclames ziet in bushokjes. Zaterdag worden die verboden op tv, radio en buiten op straat. Twee jaar geleden werd hier de gokmarkt vrijgegeven, zegt economieverslaggever Nick Wouters. De bedoeling was om mensen die al online gokten, want dat kon al voor eh, de markt legaal weg, om die over te halen naar legale aanbod. Maar ja, je kunt wel concluderen dat er ook mensen zijn gaan gokken die dat voorheen niet deden. En dat was eh, niet de bedoeling. Je kan de komende tijd trouwens nog wel gokreclames zien bij sportwedstrijden. Zo heeft voetbalclub Almere City nog snel een contract gesloten met een gokbedrijf. En over twee jaar moeten de reclames ook daar echt weg zijn.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 Op de A2 Den Bosch Amsterdam tussen Utrecht Centrum en Breukelen heb je nu ruim een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A4 naar Amsterdam tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer een kwartiertje extra.